Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Sinds het uitbreken van de strijd in Oost-Oekraïne bijna een jaar geleden... zijn meer dan 6000 mensen om het leven gekomen. Dat zegt de VN-commissie voor de rechten van de mens. Vooral de afgelopen weken zijn veel burgers en militairen gedood. De meeste slachtoffers vielen bij de strijd om het vliegveld van Donetsk... en rond de Baltsevo. Die plaats viel in januari na een hevige strijd... in handen van de pro-Russische rebellen. Het bestand was toen al van kracht. Het treinverkeer rond Utrecht is tenminste tot vier uur vanmiddag ontregeld. Vanochtend waren er problemen met de bovenleiding. En eerst werd gedacht dat de storing rond 12 uur verholpen zou zijn, maar de overlast duurt tot zeker vier uur. Vorige maand was er ook al een hele dag een treinstoring rond Utrecht. Toen waren er computerproblemen. In Breda is een baby te vondeling gelegd. Het meisje leeft en is overgebracht naar het ziekenhuis. De baby werd twee uur geleden gevonden in de buurt van het station in Breda. De politie doet onderzoek waar het meisje lag. De politie heeft in Los Angeles een dakloze man doodgeschoten. Een omstander filmde de schietpartij en zette de video op Facebook. Te zien is hoe vier agenten proberen de zwerver in bedwang te houden, waarna vijf schoten klinken. Of de dakloze zelf een wapen droeg is onbekend. In Los Angeles protesteren tientallen mensen tegen het politieoptreden. Feyenoord heeft nu ook bevestigd dat Fred Rutten aan het einde van het seizoen vertrekt. Vrijdag lekte dat nieuws al uit, maar toen weigerden Feyenoord en Rutten dat nieuws te bevestigen. In een persbericht op de website zegt Feyenoord nu dat ervoor is gekozen om de voorbereiding op de wedstrijden tegen AS Roma en Utrecht niet te verstoren. Het weer buien, mogelijk met hagel, af en toe wat zon en het wordt 6 tot 9 graden.